Lashmelitse met het NOS-journaal. Israël breidt de controle verder uit over de bezette westelijke Jordaan-oever. De Israëlische regering heeft een voorstel daarvoor goedgekeurd. Ook wordt het voor kolonisten makkelijker om grond te kopen. Afgelopen week ging het Israëlische Veiligheidskabinet al akkoord met de plannen. Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben die toen veroordeeld. Op meerdere plekken in Limburg zijn afgelopen avond carnavalstenten ontruimd vanwege sneeuw op het dak. Het gebeurde onder meer in Heerlen. Daar moesten feestgangers rond 8 uur vertrekken. Twee uur later kwam het tentdoek deels naar beneden. Ook in Kerkrade zijn tenten ontruimd. Het winterse weer zorgde ook voor problemen in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Twaalf grote praalwagens kunnen door de sneeuw niet weg. Ze bleven de hele nacht in de binnenstad staan. Tienduizenden mensen in Nieuw-Zeeland zitten zonder stroom. Het komt door een storm die over het Noordereiland trekt. Daardoor is ook het vlieg- en treinverkeer ontregeld. Ook zitten zo'n 20 voertuigen vast op een weg achter een modderlawine. Hulpdiensten proberen contact te krijgen met de inzittenden. De storm in Nieuw-Zeeland trekt de komende dagen richting het Zuidereiland. Aankomend premier Jette praat komende dag met een deel van zijn nieuwe ministersploeg. Hij spreekt onder andere Sophie Hermans, die minister van Volksgezondheid moet worden... en met beoogd asielminister Bart van den Brink. Ook de komende dagen zijn er gesprekken met nieuwe ministers en staatssecretarissen.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love is really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.